Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse militairen hebben Osama Bin Laden een religieuze ceremonie gegeven voordat ze zijn lichaam in het water lieten glijden. Dat heeft het Pentagon gezegd. De begrafenisceremonie werd uitgevoerd aan boord van een Amerikaans vliegdekschip. Bin Laden kreeg een zeemansgraf omdat de VS niet wilde dat zijn graf een bedevaartsoord zou worden. De Al-Qaeda-leider werd afgelopen nacht door Amerikaanse commando's doodgeschoten in een ommuurde villa in Pakistan. Een van de vrouwen van Bin Laden zou hebben bevestigd dat de man in de villa inderdaad de Al-Qaeda-leider was. Inmiddels is ook aan de hand van DNA-onderzoek bevestigd dat de doodgeschoten man Osama Bin Laden is. De Amerikanen hebben foto's gemaakt van het lichaam. Witte Huis zou nog twijfelen of het een goed idee is om ze openbaar te maken, omdat de foto's gruwelijk zijn. Amsterdam treft woensdagavond extra veiligheidsmaatregelen op de Dam, naar aanleiding van de paniek bij de dodenherdenking van vorig jaar. Toen begon de mensenmassa te rennen omdat iemand tijdens de twee minuten stilte begon te schreeuwen. Dit jaar worden dranghekken gebruikt waarbij mensen hun voeten niet tussen de spijlen kunnen zetten. Bij de paniek vorig jaar raakten tientallen mensen gewond omdat ze in de hekken bleven haken. Verder zijn EHBO'ers dit jaar extra goed herkenbaar op de Dam. De man die de paniek vorig jaar veroorzaakte zit overigens vast. Hij wordt verdacht van diefstal. Autofabrikant Saab wil de productie binnen een week weer opstarten. Ruim 3,5 week kon Saab, eigendom van het Nederlandse Spijker, geen auto's maken omdat leveranciers weigerden onderdelen te leveren. Saab had die leveranciers al lange tijd niet betaald. Die problemen zijn nu opgelost, zegt Spijker. Het bedrijf krijgt een lening van 30 miljoen euro van een Fins investeringsfonds. Die lening moet over een half jaar worden afbetaald, maar kan ook worden omgezet in aandelen Spijker. Daarnaast vraagt Spijker een lening van ruim 29 miljoen euro aan bij de Europese investeringsbank. Het weer vanavond is het helder, het koelt snel af. Morgen opnieuw veel ruimte voor de zon, maar het blijft fris met maxima van 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Maar ze lopen elkaar gewoon maar steeds achterna. Welkom bij deze uitzending van Muziekerie. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Josh Groban heeft een cd opgenomen en hij vroeg de medewerking aan de cause. En die zeiden, ja, wij werken mee hoor. Canto alla Vita is een van de nummers waarop de chorus meewerken voor deze Josh Groban. in de backing vocals voor deze Josh Groban. En deze dame heeft ook weer een uitverkochte 013 gehad in Tilburg. ze heeft toch ook eh, in Arnhem een eh, uitverkochte stadion gehad daar. Hè? En dan heb ik het over Ilse de Lange. All oh Six is een van haar laatst verschenen nummers. Joe eindigt eh, dit nummer eh, abrupt op eh, deze cd-speler. Nou ja, Ilse de Lange, 06, zo heette het nummer. En ik vond het al vreemd dat, nou niet op de cd-speler, op de computer, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want ja, het, het, begon al met een, het, eindje van een ander nummer, dus ik heb het niet helemaal afgeluisterd. mijn fout. Rowan Keating, hij heeft een nummer opgenomen wat geschreven is door Gar Brooks en Kent Blazy. If Tomorrow Never Comes. dat prachtige nummer heeft voor deze Rowan Keating Keating meer windeieren gelegd als voor... Geen windeieren gelegd, zo moet ik het zeggen, anders klopt de uitdrukking niet. Als voor die Garbrooks Brooks en Ken Blazing. Dit is wel een remix, hoor. I lie awake you know watch her sleep. lost in peaceful dreams So I turned out the light Lay there in the dark And the thought crosses my The Master himself. Van een cd van jaren geleden, Rope in the Wind. Dit is die God Looks and Shameless. I'm shameless When it comes to loving you I'll do anything you want me to I'll do anything at all And I'm standing yeah for all the world to see Oh, baby, that's what's left of me Don't have very far to fall You know now I'm not a man who's ever been Insecure about the world I've been living in I don't break easy I have my pride But if you need to be saved Every time I see you standing there, I go down upon my knees. And I'm in jail. Swore I'd never compromise. Don't you convinced me otherwise. I'll do anything you You see, in all life I've never found what I couldn't resist What I couldn't turn down I could walk away from anyone I ever knew But I it's your strong to say he's sorry or admit when he's wrong. I never lost anything I ever missed Billy Joel, hij heeft dit eh, nummer geschreven en uh, Gar Brooks heeft daar een eh, grote hit mee gekregen. En het verhaaltje gaat dat Gar Brooks eigenlijk altijd gezegd heeft tegen iedereen van als jullie voor mij een nummer willen schrijven, dan wil ik het graag de hit parades in, in zingen. Maar daar staat dan wel tegenover dat mijn naam ook nog een keer vermeld moet worden als eh, tweede schrijver. Want ja, zo komt er dan ook nog een klein beetje meer geld in het laadje bij die Garbrooks. Hè? Cynthia Limbaugh, zij schreef in Lonesome Dove. En let u eens op de stem van deze Garbrooks. Prachtig. She was a girl on a wagon train west across the The train got lost in a summer storm They couldn't move west and they couldn't go home Then she saw him riding through the rain He took charge of the wagons and he saved the train And she looked down and her heart was gone The train went west but she stayed on someday A farmer's daughter with a gentle hand A blooming rose in a bed of sand She loved the man who wore a star A Texas ranger known near and far So they got married and they had a child but times were tough and the West was wild So it was no surprise the day she learned That her Texas man would not return To lonesome Christian woman in the devil's land She learned the language and she learned to fight But she never learned how to be the lonely night In a lonesome day Lonesome day She watched her boy grow into a man he had an angel's heart and the devil's hand He wore a star for all to see He was a Texas lawman legacy Then one day word blew into town It seemed the man that shot his father down Had robbed a bank in Jericho the only thing between them and Mexico was a lonesome dove. The shadow stretched across the land as the shots rang out down the Rio Grande. And when the smoke had finally cleared the street the men lay at the ranger's feet The legend tells to this very day That shots were coming from an alleyway Though no one knows who held the gun There ain't no doubt if you ask someone In long someday Christian woman in the devil's land. She learned the language and she learned to fight, but she never learned how to be the lonely knight In the lonesome dove, lonesome Ik weet niet of u ook wel eens eh, cd's en nummers helemaal uitpluist. Nou, dat heb ik dus wel gedaan. En ik krijg alleen maar steeds meer eh, waardering voor Ellen Reynolds. En dat is dan degene die deze cd heeft geproduceerd voor die Car Brooks. Ik zal u dit nummer nog wel eens een keer laten horen. En dan moet u maar eens letten op hoe dat alle instrumentjes in elkaar zitten. Hoe dat die Billy Dean dat ene regeltje meezingt. Hoe dat op het moment dat er gezongen wordt van Shots Ring Out hoe dat de muziek dan klinkt, dan, dan hoor je ook de dynamiek terugkomen in dat nummer. Prachtig allemaal van uh, eh, Gar Brooks van de cd Ropen the Wind. Een stukje live van de helaas voormalige formatie Crescent. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, I don't mind, what do you mean? I am the one who would dance on the floor in the round. said I am the one Who could dance on the floor and around Yeah, yeah, yeah She told me her name was Billie Jean And she caused a scene And every head turned with eyes that dream Of being the one Who would dance on the floor and around just a girl claims that I am the one But the kid is not my son No, oh, oh. So Billie Jean is helaas eh, de formatie Cresip. Het is ten hoor. maar eh, ze hebben hele mooie nummers uitgebracht. En eh, ze zullen ook wel nooit vergeten gaan worden, denk ik hoor. Er zijn er nog veel meer mensen die nooit, maar dan ook nooit vergeten zullen worden. Denk je maar eens aan Phil Collins onder andere. Of Bruce Springsteen. B.B. King. En zo kan ik nog wel even doorgaan, want eh, iedereen heeft wel een eigen favoriet, hè? Zo is er voor velen ook eh, Stevie Wonder een hele grote favoriet. For Your Love. nothing to possess yeah Conversation Piece. Die cd kwam uit in 1995 en daar stond dit nummer op For Your Love. En dit was dan ook de albumversion. En dit is dan nog niet zo oud hoor. 2001. Elton John. This train don't stop there anymore. You may not believe don't believe in miracles anymore And when I think about it I don't believe I ever did for sure All the things I've said in songs All the purple rose you bought from me Reality's just black and white the sentimental things that right never meant that much to me I used to be the man express All steam and whistles heading west Picking up my pain from door to door Riding on the storyline Furnace burning over to hear it But I'm dried up and sick to death of love If you need to know say and weep I never felt enough to cry I used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 cd'tje van eh, Peter Gabriel, More Than This. Dat horen nu al aan de titel van het liedje. Hè? Je hoort het, hij zingt het nog een keer. More Than This, de short radio edit was dit en duurde toch nog 3 eh, minuten en 59 seconden. Dan heb je het ook nog een keer in de radio edit, dan is het 4 minuten 30 en dan heb je het ook nog een keer in de album version. Maar ja, dan praat je alweer over 6 minuten en 1 seconde. Ja, ze hebben het zelf al aangekondigd voor de formatie Bluff. En ik had het daar straks over eh, onvergetelijke artiesten. Nou, Nederland is, eh, is dit ook zo'n formatie, hè? Afkomstig uit Zeeland, de ene grote hit na de andere.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 Vergeet me even de naam van eh, die dame, maar in ieder geval Pascal Jacobsen van de formatie Bluff, die had eh, de lead focus in dit nummer. En hij zingt ook mee op andere CD's hoor. Hij heeft een nummer geschreven samen met Ruud Hermans en ze noemen het The American Dream. geschreven door die Herman samen met die eh, Pascal Jacobsen, The American Dream. Maar er staat nog één nummer op dezezelfde cd, terwijl deze heel langzaam uit je speakers verdwijnt. En zal ik u vertellen dat eh, deze cd uitkwam in 2008 op Continental Europe. Een uh, platenmaatschappij hier in Nederland waar ja, iedereen die een cd maakt gewoon kan zeggen van ik wil deze cd uitbrengen bij jullie. En dan wordt die gedistribueerd, zoals ze dat zo mooi kunnen noemen, door die platenmaatschappij. Everybody Falls in Love Again is ook een nummer wat eh, geschreven is door Ruud Hermans.